Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Bijna de hele Tweede Kamer heeft in het debat over de vluchtelingen... harde kritiek geuit op PVV-leider Wilders. Buma van het CDA in Pechtold van D66 wezen Wilders erop... dat de PVV in het verleden heeft ingestemd met de crisis- en herstelwet... die grootschalige opvang van vluchtelingen mogelijk maakt. Samson zei dat de kiezers van de PVV minder eendimensionaal zijn dan Wilders in het debat. Bij een gemeenteraadsvergadering in Den Haag is de politie ingeschakeld om te voorkomen dat tientallen burgers de raadzaal zouden binnendringen. De gemeenteraad bespreekt een plan van het college van BMW om op drie locaties 2100 asielzoekers op te vangen. Belangstellenden moesten de raadsvergadering in de foyer volgen, maar waren het daar niet mee eens. De politie heeft ze naar de foyer begeleid. Ambtenaren en militairen die tijdens de oorlog in Nederlands-Indië geen salaris gekregen hebben, krijgen mogelijk toch geld. Staatssecretaris Van Rijn wil daarover praten. Volgens hem zijn er nog zo'n 1200 mensen in leven die in aanmerking komen. Over de kwestie wordt al jaren gepraat. De Verenigde Staten sturen 300 militairen naar Cameroen om te helpen bij de strijd tegen de islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze gaan voornamelijk surveilleren. Het Witte Huis benadrukt dat de Amerikanen zich niet actief in gevechtssituaties zullen mengen. Turken en Koerden in Rotterdam hebben een verklaring getekend waarin ze zeggen dat ze vreedzaam samen willen leven en willen voorkomen dat spanningen in Turkije overslaan naar Nederland. De afgelopen tijd was er onrust tussen de bevolkingsgroepen door het geweld in Turkije en in Syrië. En ProRail heeft aangifte gedaan tegen een groep mensen die in september onder spoorbomen doordoken vlak voordat er een trein aankwam. Een man die zo nog snel het spoor wilde oversteken raakte licht gewond.